Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft gratie verleend aan zijn zoon Hunter. Die werd in juni schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet... en zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Eerder zei het Witte Huis nog dat Biden niet zou ingrijpen in de rechtszaak. Maar nu zegt hij in een verklaring dat de politiek het proces heeft beïnvloed... en dat dat heeft geleid tot een gerechtelijke dwaling. Biden zegt dat hij hoopt dat Amerikanen begrijpen waarom een vader en een president dit besluit neemt. Het is voor de vierde nacht op rij onrustig in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Gisteravond gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen het anti-EU-beleid van de regering... Die wil voorlopig niet verder praten over toetreding tot de Europese Unie. In de nacht kwam het opnieuw tot confrontaties tussen de politie en demonstranten. Die staken vuurwerk af en wierpen barricades op die ze in brand staken. De politie zette waterkanonnen en traangas in. Het is internationale onderhandelaars niet gelukt om een wereldwijd verdrag te sluiten tegen plasticvervuiling. Vertegenwoordigers uit 170 landen kwamen voor de vijfde keer samen, dit keer in Zuid-Korea. Maar ze kwamen er niet uit. De meeste landen vinden dat er wettelijk bindende controles moeten komen op giftige chemicaliën die gebruikt worden bij het maken van plastic. Maar landen die veel plastic produceren zien dat niet zitten. De landen hebben afgesproken om volgend jaar verder te praten. Bij een busongeluk in Zuid-Frankrijk zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Meer dan 40 andere inzittenden raakten gewond. Tien van hen zijn er slecht aan toe. De bus raakte een bergwand en belandde aan de linkerkant van de weg. Het ongeluk gebeurde bij een dorp vlakbij Andorra. Er zaten vooral Spanjaarden en Colombianen uit Barcelona in de bus... die een dagje naar Andorra gingen. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Minima tussen de 7 en 10 graden. Overdag ook eerst bewolkt en regenachtig. Maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt maximaal 12 graden.